Jan van der Putten met het NOS-journaal. Crisisberaad vannacht tussen de Oekraïense president Janukovic en de leiders van de oppositie is mislukt. Dat heeft oppositieleider Klitschko gezegd. Janukovic ging gisteravond laat in overleg met de belangrijkste oppositieleiders om een oplossing te zoeken voor het geweld tussen politie en betogers. Klitschko zei dat hij is weggelopen toen Janukovic eiste dat de betogers het centrale plein in Kiev verlaten zonder voorwaarden te stellen. Het is niet duidelijk of het overleg tussen Janukovic en twee andere oppositieleiders nog verder ging. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft met Janukovic gebeld. Hij heeft de zorgen van de VS over het geweld in Oekraïne overgebracht en aangedrongen op terughoudendheid van de politie. De politie heeft een opsporing verzocht iets meer bekendgemaakt over de laatst bekende rit van oud-minister Borst. Na het partijcongres van D66 in Amsterdam is ze per trein naar station Beeldhoven gereisd. Vandaar reed ze met haar blauwe Renault Clio naar huis. Borst werd de maandag na het partijcongres doodgevonden bij haar huis. Na de uitzending heeft de politie 23 tips over de zaak gekregen. Van vlees in Dodewaard is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gesloten. Het bedrijf stond al weken onder toezicht, omdat niet zeker is of het vlees aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet. Mogelijk is vlees van zieke paarden in rundvleesproducten verwerkt. In Venezuela heeft oppositieleider Lopez zich overgegeven aan de autoriteiten. Lopez wordt verantwoordelijk gehouden voor de demonstraties tegen president Maduro en het geweld in Venezuela. Daarbij zijn de afgelopen dagen zeker vier doden gevallen. Na zijn arrestatie gingen meteen weer betogers de straat op. Het weer nog vannacht enkele buien, minimumtemperatuur 5 graden. Overdag nog een bui, vooral in het westen ook zon. En het wordt een graad of 10.